Ook kiezen huisbazen steeds vaker voor het verkopen van hun panden in plaats van verhuren. In de Apenhul in Apeldoorn heeft een man een bezoeker bedreigd met een mes. De man uit Vlissingen is met hulp van medewerkers van het Apenpark opgepakt. Hij had zelf ook een kind bij zich. Hulpverleners hebben de kleine opgevangen. Het treinverkeer door de Gotthardtunnel in Zwitserland ligt nog zeker tot volgende week woensdag stil. Gisteren ontspoorde een goederentrein in de tunnel. Er vielen geen gewonden, maar er is een boel schade. Heb je een vurige wens? Dit weekend is je kans om hem te maken. Want er zijn de komende dagen heel veel vallende sterren te zien. Soms wel 65 per uur. Maar is een vallende ster eigenlijk wel een vallende ster? Deze sterrenkundige legt het uit. Een rotsblokje dat in een baan rond de zon zit, eh, maar dat onze dampkring binnenkomt. En als dat gebeurt, dan zien wij hier op aarde een enorm groot lichtspoor aan de hemel. Alsof er een ster uit de hemel valt. Wil je er een spotten? Ga dan naar een hele donkere plek, zoals een open grasveld. Ga lekker in het grasveld liggen. Neem een, eh, een, een, dekentje mee of eh, een, matje waar je op kunt liggen. En eh, ja, houd je blik gewoon zo breed mogelijk op de hemel gericht. En dan, als je geluk hebt, dan zie je meerdere vallende sterren per, per minuut. Een verrekijker heb je niet nodig om ze heel goed te zien. Op de site van de Vereniging voor Sterrenkunde vind je nog meer tips. Dan nog het weer. Het is 25 tot 29 graden met veel zon. Vanavond kan er een bui vallen. Morgen begint het met regen, later droog en zonnig. Dan maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten A4 en A10 Zuid bij Amsterdam is het druk op de alternatieve routes. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen sta je een kwartier in de file tussen Badhoevedorp en Amstelveen. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is het druk tussen de knooppunten De Hoek en Badhoevedorp.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 Enthousiaste reacties bij de huidige fractieleiders van de PvdA en GroenLinks... over de voordracht van Frans Timmermans als lijsttrekker. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt Timmermans de best denkbare kandidaat... en PvdA-leider Kuiken spreekt van geweldig nieuws. Vijf medewerkers van de Verenigde Naties die waren ontvoerd in Jemen... zijn weer vrijgelaten... Het gaat om vijf beveiligingsmedewerkers. Ze werden anderhalf jaar geleden ontvoerd. Door wie is niet bekendgemaakt. Het vakantiepark in Hinderlopen in Friesland, waar deze week een explosie was, blijft nog zeker een week dicht. Woensdag was er een explosie in een nieuw vakantiehuisje dat nog niet werd bewoond.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 Por pobre y feo me pero antojado Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto agarrártelo cuando quieras, mamita. Así como lo Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día tengo. baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Sta voor het raam los te gaan.